Ook maatschappelijke organisaties zijn verdeeld. De ANWB begrijpt dat de maximumsnelheid naar 100 moet om bouwprojecten vlot te trekken. Boerenorganisatie LTO vindt dat de landbouw- en natuurplannen te vroeg komen... omdat daar nog over wordt overlegd. Het kabinet wil ander veevoer voor koeien stimuleren... en extra geld uittrekken voor natuurherstel. Werkgevers eisen dat het kabinet grondverzetters compenseert... voor de gevolgen van de PFAS-normen. Door de problemen met schadelijke chemische stoffen in de grond... kan het personeel niet aan de slag. Brancheorganisatie VNO-NCW zoekt uit hoeveel dat de bedrijven heeft gekost. Daarna wordt er een schadeclaim ingediend bij het kabinet. De rechtbank in Limburg heeft straffen tot 24 jaar cel opgelegd... voor een vergismoord in Venlo, zeven jaar geleden. Een vrouw werd toen voor haar huis doodgeschoten. Het was een vergissing. De daders wilden eigenlijk haar man vermoorden vanwege een drugsconflict. De 24 jaar cel is voor de man die opdracht heeft gegeven voor de moord. De schutter zelf krijgt 20 jaar cel. Een derde verdachte regelde alles rond de moord en was er ook bij. Hij krijgt een lagere straf van 14 jaar... omdat hij als kroongetuige belastende verklaringen heeft afgelegd tegen zijn twee medeverdachten en tegen zichzelf. De politie is een woonwagenkamp in Os binnengevallen. Samen met militairen en medewerkers van de Belastingdienst... wordt er gezocht naar geld, drugs en vuurwapens. Twee mannen zijn gearresteerd. Een andere man werd in de buurt klemgereden. Volgens de politie zijn het drie leden van een criminele familie... die zich bezighoudt met drugshandel. Gaan berichten dat een van de opgepakte mannen in Os... de crimineel Martin R. is... die er onder meer van wordt verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor liquidaties. Het weer vanmiddag wat minder buien. Het is een graad of 8. Morgen wisselen bewolkt met in het zuiden wat regen. Het wordt dan zo'n 7 graden.